Dit is wat de Jong met het NOS-journaal. Bij een ongeluk met een stellage met een spandoek... zijn bij een voetbalwedstrijd in het Overijsselse Geesteren... meerdere gewonden gevallen, onder wie een aantal zwaar gewonden. De stellage met spandoek hing aan een hijskraan. Bij het begin van de oefenwedstrijd van FC Twente tegen de plaatselijke club Stevo in Geesteren... kwam de stellage naar beneden... Volgens de lokale krant waren er enkele honderden supporters bij de oefenwedstrijd. Er werden twee trauma-helikopters ingezet en tien ambulances, zonder meer uit Duitsland. De oefenwedstrijd is afgelast. Vijf van de zeven verdachten uit de Mallorca-zaak gaan in cassatie. De zaak draait om de dood van Carlo Heuvelman... die drie jaar geleden op Mallorca werd mishandeld en overleed. Het gerechtshof veroordeelde de vijf jonge mannen tot een schadevergoeding van ruim 2 ton aan de toenmalige vriendin van Heuvelman. Volgens de advocaat van de mannen is niet duidelijk waar dat bedrag op is gebaseerd. Op het strand van Scheveningen is een man vanmiddag zwaar gewond geraakt toen een barbecue ontplofte. Hij is naar het brandwondencentrum in Rotterdam gebracht. Drie mensen liepen lichte brandwonden op en konden op het strand worden behandeld werd ook een traumahelikopter ingezet. Het ongeluk gebeurde toen een medewerker van een Caribisch festival... een barbecue bijvulde met brandbare gel. De barbecue die in een partytent stond ontplofte meteen. Op het EK voetbal heeft Portugal Turkije verslagen. Het werd 3-0 voor de Portugezen. En die staan door de overwinning bovenaan in hun pool... en zijn al zeker van de achtste finales. In dezelfde groep speelde vanmiddag Georgië tegen Tsjechië. Die wedstrijd eindigde in een 1-1 gelijkspel... waardoor beide teams nog kans maken op de volgende ronde. Het weer, vanuit het westen steeds meer opklaringen. Vannacht vrij helder met minimaal rond 11 graden. Morgen zonnig en droog met in de loop van de dag stapelwolken. Het wordt 20 graden op de Wadden tot 23 graden land in maart. Vanaf maandag flink wat zon en oplopende temperaturen.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 nog niet echt dat je zegt van, hè, 25, 26 graden, maar ja, het zonnetje scheen. Dus eh, ik, ik het lekker. Ik voel het lekker, maar waar die echte zomer blijft, ik weet het niet. Eh. ze hebben het maar over de zomer. De zomer komt eraan en dan is het weer, ja, ja geniet ervan. Pak een B twee dagen, want dan is het weer regenachtig. Dus eh, ja, het is een beetje karig allemaal. Maar de laatste geruchten zijn dat ze binnenkort weer watersnood hebben. Want het wordt een droge periode. Nou ja, aan de ene kant zeg je van... Uh, aan de andere kant denk je van... Oh, het is wel lekker natuurlijk, hè. Hoef je niet zo ver weg, maar ja, het is toch wel lekker hè, om naar een warm landje te gaan. CFM Zandvoort, de Nightwalk. Het een hoop lekkere muziek op de radio op je zaterdagavond. Begin van je stappenavond. Je hoort muziek als opening van uh, Glenn Hurstbro en uh, Camina Dal met Undercover Lover. Het komen weer een hoop lekkere muziek. Onder andere Sean Paul, ken je nog? Get Busy in de Oddmods Extended eh, Club Mix. Luister maar, je kent hem vast wel. Maar eerst hoor je hier nog eventjes Space Motion met... Ayana, Zomerse klanken op de radio hier bij ZFM Zandvoort. Een bijzonder goedenavond, de Nightwalk Mainstage. We zijn bij je tot middernacht. Saturdays, 9 to midnight on your number one. C, C, C, FM. FM. FM. FM. booty non-stop when the beat drop. Just keep swinging it, get jiggy. Get crunked up, percolate anything you want.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 dat was Odin Fatso, ex Papi Bas uh, met Tell Me What You Want. In de live, eh, live eh, opgenomen van Defected New York. En daarvoor horen we Shanna Paul met Get Busy. Alleen dit keer in de All Mod Extended Club Mix hoor je regelmatig voorbij komen. Op, op de parties en festivals die gaande zijn deze zomermaanden. <laughs> de zomer is, ja meteorologische zomer is begonnen. We hadden van de week de langste dag. Maar eh, ja, het weer is een beetje... Ja, eh, we mogen niet klagen. Het was mooi weer deze, deze dag zeker. Van de week een paar mooie dagen. Vrijdag was nog minder. Maar eh, in het Belgische eh, Belgische Graspop. Dat was eh, zo'n eh, metal festival. viel vrijdag voor sommige bezoekers die viel in het water door de hevige regenval. Vijftien kampeerders moesten de nacht doorbrengen in een noodopvang. Door hevige regenval viel een deel van het graspopterrein onder water. Enkele gebouwen in de Belgische gemeente Dessel werden daarom ingericht als noodopvang. De verwachting is dat de bezoekers de komende nacht weer op het campingterrein kunnen slapen. Dus ze zijn vandaag druk bezig om dat water allemaal weg te pompen. Hebben ze van die speciale apparaatjes voor. Ziet er heel raar uit. Gewoon een of ander eh, eh, paaltje, zeg maar. Ja, wat dikker als normaal. En, eh, en, dat pompt op een of andere manier. En dan doe je er een slangetje aan en dan uh, kun je het water een beetje verplaatsen. Dus ja, maar regen, ja, dat... Hè? Af en toe zeg ik wel eens, we wonen in het regenwoud, en het woud is weggehaald. Maar qua regen is het erg, hè. En Armin van Buren, die zou graag vaker muziek maken voor kinderen voor kinderen. Dat vertelde de DJ in de Radio 10 ochtendshow met Lex Gaardhuis. Mijn buren produceren onlangs al een nummer voor de nieuwe popgroep Kinderen voor Kinderen Next. Ik ben opgegroeid met die albums. Mijn ouders draaiden ze vaak voor maar En ik heb zelf nu eh, kinderen in die leeftijd die dat te gek vinden, zegt de eh, 47-jarige Armin van Buren. Ja, hij is papa, hè? Hij is al een tijdje papa, dus eh, al is hij niet heel vaak thuis. Al heb ik gehoord dat hij toch af en toe tussendoor nog eventjes tussen de optredens door nog even naar huis komt. En dan is hij een paar uur thuis met zijn kinderen en de vrouw natuurlijk. En dan stapt hij weer op het vliegtuig. Dus eh, hij heeft het erg druk, maar hij gaat zich dus meer bezighouden met, uh, met kinderen voor kinderen. mijn antwoord. ik lul veel te veel. Muziek op jouw stapavond. Dat betekent eh, onderweg zo meteen. Een white labeltje, feel the vibe. Maar eerst hoor hier JV, DJ Fudge met Movin'. Thank you. across the net. one in advanced dance music. Live at the Nightwalk main stage. was eh, Raven Mace met Forever Together in de Kasim remix. En daarvoor een white labeltje Feel the Vibe. Zaterdagavond. Het is 22 eh, juni. We gaan eens even kijken wat, eh, wat voor leuke feesten er allemaal gaande zijn vandaag. En ook al bezig waren. Nou, zoals altijd beginnen we eerst met Escape in Amsterdam. Wekelijks Brainwash. Begint vanavond om 11 uur. Nu tot 5 uur in de ochtend. Dus natuurlijk in de Escape Brainwash. Voor meer informatie check de website escape.nl. Maar natuurlijk onze eigen zandvoerster Raimundo. Hij heeft daar de line-up in handen. En vanavond heeft hij meegenomen Sheila Hill, Frederick Abbas, Sexy Mr. S. En de MC is Janto. Vanavond is een club eh, Escape. Het wekelijkse feestje Brainwash. En als we doorlopen, dan hebben we wel een club. Genaamd Club Air. En daar is vanavond Throwback. En ook dat begint om 11 uur. Dat duurt tot uh, eh, 5 uur in de ochtend. Iets andere muziek. Natuurlijk eh, R&B en hiphop. En, uh, voor informatie afgekort redden is thrwbck.nl. Terwijl throwback.nl of air.nl. Daar vind je al die informatie. En nog een wekelijks feestje is Encore in de Melkweg in Amsterdam. Het begint rond de klok van middernacht duurt tot 5 uur in de ochtend. Dat is natuurlijk in de Melkweg. Dat is bij de Lijnbaansgracht. Als je denkt van waar lag dat ook alweer. En dat is natuurlijk de hoop of hiphop en R&B. En voor meer informatie aan elkaar geschreven encoreamsterdam.nl of melkweg.nl. Met onder andere MK, Joanne, Mathieu en hosted bij Leroy. Dat is vanavond in de Melkweg het feestje Encore, de hoop op hip-hop en RB. En vandaag hadden we Into the Summer Festival. Ongeveer om 1 uur duurt het tot, eh, het duurt tot middernacht nog. In, eh, in Zwolle was dat. Of het is nog bezig natuurlijk, eh, Into the Summer Festival. Dus ja, redelijk feest. 5000 man. Voor meer informatie check de website intothesummer.nl met uh, ja, de DJ's. <laughs> Hebben ze me niet verteld. Eh, dus check even de website intothesummer.nl. Dan vind je in ieder geval meer informatie over dat feestje. Er zijn er nog een paar feestjes, maar niet echt in de buurt. volle Eindhoven. Het is allemaal een beetje ver weg, dus je gaat het denk ik niet meer redden. Nou ja, ik weet het haar zeker. Tegen tijd je aankomt, dan kom je er niet eens meer in. We gaan door met muziek, want ik wil weer veel te veel.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 Zandvoort. Zaterdagavond wandeling over het strand, door de duin en het centrum van Zandvoort. de muziek van Marvin Sykes met All Right. En daarvoor Danny Coleman met Bring Me Down. En zo wordt even tijd voor de, eh, de Nightwalk 10. Welke plaatsen zijn erg populair in de clubs, op de streams, op de radio... en natuurlijk in de festivals outdoor. Deze week op 10, Johnny Corporate met Sunday Shouting... in de TSHI eh, Extended Remix. Op 9, War met Low Rider in de Cole Watson Remix. Op 8... Martin Hofstad, Fisher en DJ eh, Daddy Trance met It's Time in de Fisher remix. Op 7 David Morales, Who, San Francisco en Steve Martano met Needing You. Op 6 deze week Luc van Dijk met Get My Love. Op 5 Arie en uh, en eh, Poppy Baskram met Tell Me What You Want. Op 4 deze week Azan en Il en Max Dean met uh, Reckless in de 2024 versie. Op 3 deze week ex nummer 1 plaatje van Sam Jacobs en Tagman met Blueberries. Op 2 Disclosure met z Gone, Dance On. En deze week op 1. Vorige week kwam die ook op 1. Of toen stond die ook op 1. Al twee weken staat hij op 1. Paul met Pick Up The Phone. Met Nate Dog is dat samen. Nou, die heb je al zo vaak gehoord. Misschien DJ Mouse gaat hem straks draaien in de mix. En anders eh, misschien DJ Kelly Ik heb andere muziek voor je. Ben Remember en Long Way.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 Eh, met, eh, ja, hij staat een beetje, beetje, beetje in het begin van de lijst. Dan moet ik heel even snel spieken, hoor, waar hij ook alweer stond. Nou, nu natuurlijk op nummer 10. Johnny Corporate met Sunday Shouting in de TSHI remix.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 Samen met Hot Swing, met Trap. Ik zeg tot zometeen na de break. further. Can't you see it's gonna pull us apart? If you think I can afford to support you if you want to, everything about ever settling out.